6 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het aandeel Malaysia Airlines wordt vanmorgen op de beurs in Kuala Lumpur niet verhandeld... in afwachting van een mededeling van de luchtvaartmaatschappij later op de dag. Bij het bedrijf staat een grote reorganisatie op stapel... die ook in de top banen zal kosten. Sinds de mysterieuze verdwijning van een van de toestellen van Malaysia Airlines... en de ramp met vlucht MH17 heeft de maatschappij het erg moeilijk. De Islamitische Staat heeft een nieuwe onthoofdingsvideo op internet gezet. Dit keer van een gevangen Koerd in Noord-Irak. In de video waarschuwt IS dat andere Koerden hetzelfde lot wacht... als hun leiders de kant van de VS blijven kiezen. De beelden lijken op die van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley... maar zijn dit keer gemaakt voor een moskee in Mosul. De Vereniging van Omwonenden van Windturbines wil dat er een sterrensysteem komt voor windparken. Dat moet duidelijk maken in hoeverre initiatiefnemers rekening houden met de omgeving. Zo staat erin dat bewoners die binnen een straal van 750 meter van een windpark wonen... een aanbod van de exploitant zouden moeten krijgen... misschien zelfs een voorstel om de woning te kopen. De Vereniging van Omwonenden is het wel eens met de afspraak in het Energieakkoord... dat er de komende jaren op land drie keer zoveel windenergie moet komen. Het Rijk gaat zich actief bemoeien met de tientallen gemeenten die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. Deskundigen gaan meekijken en als dat niet genoeg is, komt de gemeente onder curatelen. Voor Jeugdzorg Nederland gaat die aanpak nog niet ver genoeg. De organisatie pleit voor een noodwet. Veel zorginstellingen weten nog steeds niet wat gemeenten precies willen met de jeugdzorg... als die na 1 januari de verantwoordelijkheid ervoor overnemen van het Rijk. Het weer vannacht 14 graden, de komende dag zonnige periode, maar ook kans op een bui.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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down.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 hello 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NO.